Vijf uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Hongarije is op de vingers getikt door het Europese Hof van Justitie vanwege een wet. NGO's die geld uit het buitenland ontvangen, die moeten zich daar verplicht registreren. Een rechter die noemt de wet in strijd met het Europees recht... zoals het recht op gegevensbescherming en vrij kapitaalverkeer. Een woordvoerder van premier Orbán heeft gezegd dat Hongarije de uitspraak zal respecteren. Onder meer Amnesty International heeft verheugd gereageerd op de uitspraak van de Europese rechter. Een man uit Alfa aan de Rijn moet 13 jaar de cel in voor het neersteken van zijn vrouw en dochter vorig jaar. Ze raakte zwaar gewond. De dader, een man van 42, zei dat de vrouwen hem tot zijn wanhoopsdaad hadden gebracht. Het dodental als gevolg van het coronavirus is afgelopen dag opgelopen met vier, meldt het RIVM. Verder zijn er drie nieuwe patiënten met corona opgenomen in het ziekenhuis. En op de intensive care liggen nog 67 coronapatiënten, zes minder dan gisteren. Denemarken opent volgende week zaterdag de grenzen weer voor mensen uit de meeste EU-landen. Landen met wekelijks minder dan 20 nieuwe gevallen op 100.000 inwoners zijn vanaf dan weer welkom. Twee dagen eerder wordt bekendgemaakt welke landen dat precies zijn. Hugo de Jonge wil lijsttrekker van het CDA worden. De minister van Volksgezondheid zegt dat de Christen-Democraten het in zich hebben om de grootste partij van het land te worden kandidaten kunnen zich nog tot woensdag aanmelden. Gisteren maakte Wopke Hoekstra nog bekend dat hij geen lijsttrekker wil worden. En de Britse premier Johnson zegt dat de stem van Vera Lynn zal voortleven. Haar charme en magische stem beurde ons land op in de donkerste uren, zegt hij. We'll Meet Again, haar nummer, was in Groot-Brittannië een lied van hoop tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ook prins Charles en zijn vrouw Camilla hebben hun medeleven betuigd. En Verberlin was 103. Het weer nog in het zuiden ontstaan een paar nieuwe regen- en onweersbuien. Vanavond en vannacht koelt het af tot de graad of 12. Morgen flink wat zon, maar later weer kans op buien met onweer. Het wordt dan maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn flinke problemen in de regio door een ernstig ongeluk op de A2 van Den Bosch naar Amsterdam. Het staat daardoor helemaal vast tussen knooppunt Oude en Vinkenveen. Het gaat om een ernstig ongeluk met meerdere vrachtwagens en een personenauto. Daardoor is de oprit dicht bij Vinkenveen en er is verder maar één rijstrook open voor al het verkeer. Vertraging is dus behoorlijk opgelopen tot meer dan anderhalf uur. Verkeer naar Amsterdam kan dan ook beter omrijden via Hilversum. En dat kan via de A27 en de A1.